Ze kijkt naar een foto verkleurd en vergeeld. Wat waar zich onduidelijk vertoont zich het beeld. Dat beeld op die foto kent zij soldaat was zo lang al geleden. In maar zo jong nog en hij was geen held. Zij ziet hem nog weggaan die avond in mei en glimlachte moeder, het is gauw voorbij. En op het station zei hij weet maar niet bang. Die oorlog in Holland, die duurt niet zo lang. Die oorlog in Holland, die duurt niet zo lang. Hij schreef haar een cry.